Drie uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden bij de landelijke eenheid van de politie. NRC schreef gisteren dat medewerkers geen vertrouwen hebben in de leiding van de eenheid... vanwege machtsmisbruik en vriendjespolitiek. De vertrouwenscrisis zou de bestrijding van de georganiseerde misdaad in gevaar brengen. Politievakbonden hadden aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. Welke instantie de misstanden bij de landelijke eenheid gaat onderzoeken is nog onduidelijk. Volgens D66 moet Nederland alles op alles zetten... om de twee teruggestuurde IS-vrouwen te berechten voor hun misdaden. De vrouwen van 23 en 25 werden teruggestuurd door Turkije... en zijn op Schiphol opgepakt. Twee jonge kinderen zijn overgedragen aan de kinderbescherming. Bij één vrouw was het Nederlanderschap al afgenomen. Volgens de VVD moet dat ook bij de andere vrouw gebeuren. Boris Johnson en Jeremy Corbyn gingen gelijk op bij het eerste tv-debat tussen de Britse politieke leiders in de aanloop naar de verkiezingen volgende maand. Volgens de kijkers was er geen duidelijke winnaar. Labour-leider Corbyn werd aangevallen op zijn onduidelijke standpunt over de brexit. Premier Johnson van de conservatieven kreeg het verwijt niet altijd eerlijk te zijn. Ministers van Defensie van de NAVO-landen vergaderen vandaag over het verdedigen van de ruimte. Veel lidstaten willen dat in de ruimte hetzelfde gaat gelden als op aarde. Een aanval op één NAVO-land geldt als een aanval op alle 29 leden. Er zijn vooral zorgen over het hacken van satellieten door vijanden... waardoor bijvoorbeeld GPS-navigatie in gevaar zou kunnen komen. Steeds meer landen zijn bezig met defensieprogramma's voor in de ruimte... waaronder de VS, Frankrijk, Rusland en China. Het weer vannacht zijn er opklaringen en gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Ook kan er mist ontstaan en kan het lokaal glad worden. Overdag is het vooral in het noorden waarschijnlijk nog lang mistig. Elders breekt in de loop van de dag de zon door en het wordt zo'n 5 graden. Dit was het NMS Journaal. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type.